Bij deze therapie worden kankertumoren heel gericht bestraald. De tumor krijgt een hoge dosis, terwijl gezond weefsel eromheen minder schade oploopt. De ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam, Leiden en Maastricht krijgen een behandelvergunning van het ministerie van Volksgezondheid. Vicepremier Aso van Japan heeft voor beroering gezorgd met zijn opmerking dat Japan een voorbeeld zou kunnen nemen aan de naties. Aso memoreerde dat Duitsland in 1933 de grondwet van de Weimar Republiek bijna ongemerkt verving door natiewetten. De vicepremier vindt dat Japan kan leren van deze tactiek. Het Simon Wiesenthal Centrum in New York wil dat ASO duidelijk maakt welke les kan worden getrokken uit het heimelijk kapotmaken van een democratie. Olie- en gasbedrijf Shell maakt een stuk minder winst dan een jaar geleden. De winst over het tweede kwartaal kwam uit op 2,4 miljard dollar. Een jaar geleden was het 6 miljard. Shell heeft onder meer last van problemen in Nigeria... zoals oliediefstal en verstoring van de gaslevering. Hierdoor daalde de olieproductie met 1 procent. Vakantiegangers die buiten Europa reizen moeten binnenkort een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten. Door de werelddekking uit het basispakket te halen denkt minister Schippers jaarlijks, jaarlijks 60 miljoen euro te bezuinigen op de zorgkosten in het buitenland. Marokko en Turkije verzetten zich tegen een beperking van de vergoeding. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 10 miljoen euro aan zorg in Turkije vergoed en 5 miljoen in Marokko. Wielrenner Liewe Westra rijdt komende twee seizoenen voor Astana. Zijn huidige werkgever, Vacan Soleil, heeft nog geen nieuwe sponsor voor volgend seizoen... en de renners mochten gaan onderhandelen met andere ploegen. Westra is Nederlands kampioen tijdrijden. In de Tour de France stapte hij in de laatste etappe af. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 25 graden aan zee... tot 32 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar dat betekent nog niet dat deze ook niet plaatsvinden.